Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft... is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is dat sterftecijfer met 51 gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan verbeterde toegang tot gezondheidszorg. Vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking dragen bij aan het lagere aantal. Donald Trump heeft genoeg kiesmannen gewonnen bij de voorverkiezingen om de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. Eerder vannacht werd duidelijk dat president Biden ook genoeg kiesmannen heeft bemachtigd. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar tijd dat twee eerdere presidenten opnieuw in de race zijn voor het Amerikaanse presidentschap. Vier schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. De voormalige stafchef en vertrouweling van de overleden Russische oppositieleider Navalny, Leonid Volkov, is gewond geraakt bij een aanval in Litouwen, zegt een voormalig woordvoerder van Navalny. De aanvaller zou hebben toegeslagen voor het huis van Volkov. Hij spoot traangas in zijn ogen en sloeg hem met een hamer. Volkoff raakte gewond aan zijn hoofd en been. Door wie hij is aangevallen is niet bekend. Het weer in de ochtend eerst bewolkt en hier en daar een beetje regen.